Ondanks de plagiaataffaire was Gutenberg de populairste Duitse politicus. Hij werd lange tijd gezien als een mogelijke opvolger van bondskanselier Merkel. Het weer, veel zon, het wordt ongeveer 7 graden. In Limburg wordt het mogelijk een paar graden warmer. Ook morgen zonnig, wordt dan in het zuiden op veel plaatsen 10 graden.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 Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de minister zich intensief gaan bezighouden met het lot van de gevangen Nederlandse militairen in Libië. Bovendien wil hij naar een ingelaste bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over de onrust in de Arabische wereld. Staatssecretaris Knapen zal Roosentaal in Qatar vervangen. Koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima brengen woensdag en donderdag een bezoek aan het golfstaatje. Morgenavond is het koninklijk gezelschap te gast bij de sultan van Oman voor een privébezoek. Oostenrijk zal een Bosnische ex-generaal niet uitleveren aan Servië. De oud-militair Jovan Divjak werd vorige week op het vliegveld van Wenen gearresteerd... omdat Servië een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Dat land wil hem berechten voor een aanval op een militair konvooi... tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen... Divjak is in Bosnië enorm populair. Dit weekend gingen in Sarajevo duizenden mensen de straat op om voor zijn vrijlating te demonstreren. In het centrum van Goes woedt een grote brand in een café. Vanwege de rookontwikkeling heeft de brandweer de naastgelegen panden ontruimd. Ook is de grote markt afgesloten voor publiek. De brand is ontstaan in de ruimte boven de kroeg. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Het Duitse Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek.